Mag ik hier beneden Even kijken. Uh, Oké, zo. 1, 2, 3. Um, wil je even, mag hij tussen ons in? Oké. Okay. Ehm, in afwachting van het vioolconcert en uh, het verhaal wat Margaret gaat voorlezen over een luchtbusavontuur, zit naast mij een eh, familielid van Carlo. Een, nee, hij nee, een, een, een, vriend, een vriend van een familielid van Carlo. Oh, vriend. Ik ben, de, ik ben de vriend van Anna en Anna is de nicht van Carlo. Oké. Wat is het Fiber Festival precies? Het Fiber Festival is een festival wat in Amsterdam wordt gehouden aankomende week. De tiende editie. En eh, het is ontstaan eh, tien jaar geleden, waarbij we heel erg op zoek naar, waren naar een plek om audiovisuele kunst te tonen. Eh, en ook verder verdiepingen te zoeken in ecologie, eh, in wetenschap, in waar wetenschap en kunst elkaar kruisen. En eh, dat begint aankomende donderdag, donderdag tot zondag. Verschillende performances, een brak grond, muziekgebouw, Bimhuis. we hebben een clubavond in Garage Noord met audiovisuele projecties. We hebben ook nog een avond in de Sering, wat meer eh, gericht is op dub, dubgeluiden, performances met een groot eh, zelfgemaakt uh, geluidssysteem. Dus kom allen. waar is te vinden? www.fiberfestival.nl Fiber, F-I-B-E-R? E zeker. Of Fiber, Y? F-I-B-E-R festival.nl. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> Oké. Dear visitors of Atelier 42, uh, Bodil, can you hear it, Noah? Come closer. Er zijn ook hier gewoon nog stoelen, hè? Dus jullie mogen ook gewoon hier zitten en daar zitten. Ik ga hier in de knieën. Oh, sorry. Here. There's another chair here. On the stage, kind of. On, kind of on the stage. So, welcome everyone. Is er nog een plekje Ja, hier. Hier is een plekje. Oh, hier. Dat is wel erg. Ja, het is heel, ja, het is heel erg dichtbij. Maar ja, je... Ik bij de actor. <laughs> Welkom. Ehm, it will be in English. Are there... Uh, no. Oh, Are there people that do not speak Dutch? Ja, dan ga ik het in Nederlands doen, maar mijn gedichten zijn in het Engels. Maar dan doe ik de, de talking through, zeg maar, komt dan in het Nederlands. Ehm, mijn naam is Caroline Terwind. Ik heb gedichten en ik speel viool. En ehm, het is zeg maar zo dat ik heb daar gedichtjes. En dat zijn dan gedichtjes die zijn al wat ouder, minstens een jaar geleden. Dus het is vaak wat kwetsbaar. Dus als het al een jaar geleden is, dan denk ik, oh, dat is al heel lang geleden, dat ben ik zelf al lang niet meer, dus dan, dan mag het zeg maar eruit. Wat ik nu ga doen is, zeg maar iets recenter, dus is nog een beetje dat ik denk, nou ja, maar kijken. Ehm, dus het is ook een beetje work in progress presentation, zeg maar. Oh ja, jij spreekt geen Nederlands, Marleen. <laughs> Oké, goed. Maar kieken. Maar ehm, en ehm, hoe ik het ga doen, ik heb niks uitgeprint, dus ik heb op mijn telefoon mijn gedichtjes. Dus dan ga ik soms naar mijn telefoon toe en dan lees ik vandaar zeg maar, het gedichtje voor. Dan leg ik mijn telefoon weg en dan ga ik viool spelen. Dat betekent niet dat het zeg maar, is afgelopen. Als het afgelopen is, ga ik jullie wel zeggen, nu is het afgelopen. Dan, eh, dan, dan weet je dat. Mhm. Ja, dat was even denk ik de intro. Dank aan Carlo dat ik hier eh, mag zijn. Al twee dagen. Dankjewel. Voor de tweede keer. Ja. Ehm, de titel van de performance van vandaag, hij is anders dan gisteren, is everybody is important. everybody is important. You don't need to be important to be important. My toxic boss, my boss, pushed me really hard. I always had to be the best. I was compared with other colleagues and often had to stay the last, and my boss was hardly content and always on to the next thing, and my agenda full, and little space for holiday. This is toxic, I now learned. And with, and with regret, I see my boss was toxic, and that boss was me. Black box. I lived in a black box. And those also living in a black box told me there was no black box. So black it was. I didn't see it was black or a box. Ja, je merkt al, het gaat een beetje over mijn eigen zoektocht in het leven. En nu komt er eentje die mij zeer eh, na aan het hart gaat. Can we please just be unhappy? I have a confession to make. I absolutely hate the happiness mafia. only since I allowed myself to feel unhappy, to go against all the mantras of happiness is the way and don't worry, be happy, I could slowly feel at home in my body, at peace with my life, and happy with being here. Just because you can deal with my pain, can we all please stop the pressure and the guilt tripping? It's the wrong direction. We all live questions. Seek your questions find your path. dit is er eentje. Eh, ik heb heel lang genderdysforia gehad. Dat betekent dat je eigenlijk een ander gender wil zijn. Mysterieus genoeg, het is nu weg. Ik heb geen genderdysforia meer. Maar dit is nog een gedicht uit de tijd dat ik het wel had. The Choice. With lots of hoopla, I am told I now have a choice. It is not much of a choice actually. I can change what they call me, my pronoun. but I don't want your choice. Growing up in fear of men with internalized lesbophobia and the non conforming gender style, I'd rather be physically and emotionally safe as a woman before being told that real liberty lies in having a choice in pronouns. Hier is er we eentje voor uh, verbeteringen op het werk. Suggestions for better communication. More talking less meetings. Hier nog eentje uit mijn gender dysphoria tijd. Why I don't write she, her. Every time explicit, but I don't. My lack of gender clarity, now a lack of solidarity. Bad enough to be ascribed, now asked to own, but I just don't know, don't want, every time, explicitly, to write she, her. Nee, nee. Nee, nee. Nee, Hier vrolijke. Public transport game. When checking out, make sure your beep is at exactly the same time as the beep of another passenger. Checking out. Beep. en eentje over liefde. As love was. As love from others always was, fear, humiliation, or needy, I continued to seek partners who made me feel afraid, small, and needed. As love always was, love continued to be, until I unlearned and relearned what love is and can be by loving myself. hier komt er eentje. Die ik even anders moet. Eh, yes. Gisteren was er geen muziek op de achtergrond. <laughs> Vandaag wel. Dit is de special uh, cover track. Ehm, mm, mm. Ja, hier mijn mening over meningen. The garbage of individualist society. Piles of trash everywhere. growing every day. Fake and cheap opinions. Opinions that do not matter because the opinionist is not actually involved in the matter. And before you know it, your head is filled with trash. Columnists and talk shows, and don't get me started on X and other opinion portals, or anything that sells opinions as news. Having an opinion about virtually anything has become a virtue, a way to establish a self in connection to other opinionated selves in a society where we are all increasingly lost? And whose opinion do I actually care about? And why? And about what should I really have an opinion? And why? Opinions sell. But the real treasures in modern society are priceless. The value of silence. Clean, <coughs> uninterrupted, authentic, personally informed thinking. An empty mind do we dare to say we have no opinion? Break the taboo and give ourselves the space to develop and be. And please do not read this poetry entry or delete it from your brain as soon as possible. It is just my opinion, which means it has value for me and just for me. eentje over McDonald's. McDonald's is inclusive. There's a hippie girl who claims their beautiful place is open for everyone, for whoever and however they are. But it is not. It is a beautiful, but very exclusive bubble. Real inclusivity, in my opinion, can be found at McDonald's. Everyone can come in, everyone belongs and fits in, whoever and however they are. Who would have thought I would say something positive about this emblem of capitalism? Inclusivity is not created by stating that you're open. Hey. It is what emerges when everyone feels hey. the right to enter and stay, whoever and however they are. eentje over mijn werk. Completely aligned. My colleague and me were completely aligned. I thought of her and she thought of her. We were completely aligned. She put her interests above, above mine and I put her interests above mine. My colleague and me were completely aligned. the soothing nature of a destructive habit. There is this voice in me telling me that I am always doing everything wrong. But I don't want that voice to leave me because then I would do everything wrong without even knowing it. And that feels scary. Nou, laatste gedichtje. A recipe for happy shopping. Don't search for a specific item. By no means try to find something exactly like you have had it in the past. Look at what is there. Have fun while perusing the variety of colors and textures. And be open to trying things out you think wouldn't suit your style or personality. Take it all generously into the fitting room, enjoy the experiment, and laugh at yourself in the mirror. And if this great outing leads you to want to take anything home, Consider this a bonus and not the goal. Then you will never go home empty handed. kunstenaars in Amsterdam hadden we, eh, we maakten altijd, eh, waren altijd bezig met vliegers maken en ballonnen oplaten. En omdat China het land van vliegers is, hadden we bedacht, we gaan een lange reis maken zonder terugdatum. En we gaan naar China. Nou, we zijn twee jaar weggebleven. Mhm. Uiteindelijk zijn we bij de grens van China gekomen, en meter erover. En toen moesten we terug natuurlijk. <laughs> en eh, dit is, we deden onderweg eh, shows. En wat ik nu voorlees is een, ehm, we waren op goed met in eh, Goa, in Baga. En toen hebben we een show gedaan met de mensen die er toen waren. Dus het was Gerbe Hellinga, Hans Plomp en nog een stel mensen. Dus ik vertel nu over de show. Wacht eh, even. Baga, het Wynot Theater presenteert. Zondag 1 maart 1981. Voor goede ogen was de show al heel vroeg begonnen. Voordat de zon op was, die morgen groeven een enorm gat in het zand waar een grote houten kist in neergelaten werd, bevattende de hete luchtballon, papieren zakjes om lichtjes van te maken, kaarsen, wierook, petroleum, lucifers, kacheltje, hout, spiritus en de boom. Aan de kist bevestigden we een touw dat ongeveer 50 centimeter onder de grond door de hele vlakte naar de bosjes leidde en daar onopvallend bevestigd werd. Toen de zon opkwam en zijn eerste hitte over de vlakte wierp, was er niets meer terug te vinden van die vroege actie en konden wij ook met geen mogelijkheid meer zeggen waar de kist begraven lag. Van repeteren kwam die dag helemaal niets meer. De elektriciteit, eh, de generator, het geluid, alles was toegezegd. De vorige nacht was Rudolf naar Anjuna gegaan om alles nog een keer te checken en theoretisch was de zaak rond. Remo, onze Indiase muzikantenvriend, Lucas, Willy en Lala, de tabla-speler, kwamen, kwamen laat die dag. Maar er was niets anders te doen dan wachten. Piet en Lawrence hadden de taak op zich genomen om de spot te bedienen. Ehm, en ons decor was het Tibetaanse doek. Roman stelde zich op als altijd als beschikbare statesman. Twee meisjes die we al eerder gezien hadden, maar nooit meer gesproken, uh, Jaël en Raja, kwamen langs en boden eh, ons aan de smink te verzorgen, daar dit hun specialiteit was. Het was een komen en gaan van mensen. Er was geen maand die, die dagen en wat lacheren begaven, we ons over aan de dingen die gingen komen. Het werd later en later. De eerste mensen begonnen, die begonnen te komen spreiden in het donker hun matje. De Rajasthaanse mensen die overal opduiken bij iedere gelegenheid, verrezen als paddenstoelen uit de grond en maakten hun theestalletje klaar, wat een vertrouwd gevoel was. In ieder geval was er licht. Truffy, onze tabletspeler, eh, onze uh, eh, dingenspeler, eh, wil niet spelen, waaide het, het over tegen dat hij beginnen kon, muzikale misverstanden die gelukkig snel opgelost waren. En eindelijk na 11 uur s'avonds klonken daar de eerste sitar- en tablatonen over de, over de hoofden van honderden wachten, wachtenden en maakte ieder zich klaar voor de opkomst. Viool, muziek, gitaar, bongo en fluit namen het over van Truffy die zich terugtrok in het publiek. Wat is de kracht die bezit neemt van Remo en Lucas tijdens hun korte ontmoetingen? Niet alleen wij realiseerden ons deze kosmische hereniging van talenten en het werd doodstil. Een stille, tragische clown bewoog zich vederlicht door het publiek. Het was Roman die de vuur ontstak en de snel oplaaiende vlammen kleurden alles zacht en roze. Wie was die aarzelende figuur die zich uit het duister losmaakte? Zijn witte gezicht met vreemde kleuren deden aan een andere wereld denken. Van dingen die je zag toen, heel lang geleden. Er vloeiden teksten uit zijn mond, die ook hij zelf nooit eerder gehoord had. Het gehoor had hij in zijn man. Hij speelde met woorden, gebruikte zijn stem als instrument ter begeleiding. Zijn woorden riepen krachten op van machten die alleen in deze nacht bestonden. Verblindend wit en zilver was het licht van de uit elkaar spattende sterren en vonken die de heksen bij zich droegen. Hun lied verhaalde over gruwels en geheimen die alleen zij kenden. Van alle kanten bewogen ze naar het vuur toe, waar ze er omheen dansend een plot beraamden. Maar waar kwam die kleine groom vandaan, met dat afgrijzelijke oude mannengezicht op een dwergenlichaam? Was dat degene die ze zochten? Hun contact met de onderwereld en de mensen, was hij het, Esmodee? En voordat iemand het kon verhinderen, had Esmodee hun slachtoffer weggevoerd. Daar naar waar de tovenaars haar band konden verbreken. En terwijl ze onder veel bezweringen van de magiërs hoog in de lucht zweefde, onderging ze een verbijsterende gedaanteverandering. En slechts aan de zwarte lap die de prinses nog in haar hand had, herinnerde men zich het gruwelijke schepsel van daarvoor. De ijle tonen van die viool stierven weg en werden overgenomen door een, door een zachte trom heel in de verte. Het monotone geluid werd sterker en hoorde bij een vreemde, mysterieuze processie. Vanuit de bosjes, achter het publiek, kwamen vijf gedaanten. Ze spraken niet. Hun vreemde maskers stonden strak en ingehouden. Ze droegen lange slangen bij zich, waar enorme zwarte, zwarte trechters aan bevestigd zagen. Regelmatig bliezen ze hierop, wat een donker, hees geloei veroorzaakte, als van een misthoorn. In combinatie met de trom gaf het een luguber geluid. Heel langzaam bewogen ze zich voort, voetje voor voetje. De voorste hield een stuk touw in zijn handen dat steeds langer werd naarmate ze verder kwamen. Het touw zat diep onder de grond en leidde het publiek in. Iedereen moest zich verplaatsen en niemand wist wie de volgende zou zijn. Sommigen lagen al te slapen, maar de figuren waren onverbiddelijk. Roerloos wachten zij tot het geluid van de poescarfoon de slapers deed ontwaken. Die dachten dat ze droomden toen hun ogen opengingen. En verder ging het weer, tot midden in het publiek. De sfeer was geladen en toen na eindeloos stilzwijgend graven de spades met een droog geluid op hout stortten en de kist werd blootgesteld, ging een golf van verbazing door het publiek. De schat werd blootgelegd en voorzichtig werd alles eruit gehaald. Van de zakjes en kaarsen werd een grote lichtcirkel gemaakt die het werkterrein afbakende en daar begon de ceremonie van de hete luchtballon. Het kleine gezelschap rookte een bon waarna de ballon ontvouwen werd in al zijn pracht. De enorme lange zwarte punthoeden in grillige vormen die de figuren droegen en hun zwarte capes staken als scherpe silhouetten af tegen het vuur en het wit van de ballon. En op het moment dat de ballon, warm, gevuld, klaar om op te stijgen aan zijn draad trok, stapte een eindeloze lange surrealistische figuur de lichtcirkel binnen. Aan de ene kant de zon en aan de andere kant de maan. Alleen aan dit schepsel was het vergund de navelstreng van de ballon door te knippen. En met één beweging werd heel hoog, heel hoog boven alle hoofden dit ritueel vertrokken. Waarna de ballon als een lichtend luchtstrip afdreef en nog lang, heel lang, als een ster boven zee te zien was. En tot diep in de nacht ging het verhaal door. Niemand wist van ophouden. De mensen van het licht en geluid waren onvermoeibaar. Tijd leek niet meer bestaan tot de zon doorbrak en de theestalletjes hun spulletjes bijeengaarden en ook de mensen langzaam weggingen. De vrijwillige opruimploeg had het laatste snippertje papier al weggeruimd en Lucas en Willy drong de realiteit bij hun. Hun boot ging over een paar uur. Morgen weer naar Holland. Verzadigd van de nacht dronken we met de laatste thee en zwaaide ehm, en werd er gezwaaid van het terras eh, waar waarop ons gewacht werd met de koffie een joint en compliment. Van alle kanten kwamen de intimi ons feliciteren. Het beste dat ze de laatste tien jaar gezien hadden. Het kon niet op, het was gelukt. De vuurproef glansrijk doorstaan. Vanaf het terras keken we uit over de zee, waar de eerste zon de zee van goud maakte. Langzaam losten de nevels op. Dolfijnen sprongen als glinsterende pijlen uit het water. Het was volmaakt. De dag begon. wanneer was dit? Welk jaar? 1981, ehm, dacht ik dat heet. Nee, beter. 1981, ja. ja. Dankjewel.